Daar zet de politie traangas in. Er zijn ook winkels geplunderd, ziet onze verslaggever Roel Pauw. Ik kwam net langs een vestiging van de Zeeman waar de ruiten waren ingegooid... en waar een goed deel van de inventaris op straat lag. Een mevrouw deed wanhopige pogingen om het weer naar binnen te gooien. Ze sprak er schande van dat mensen zoiets doen. Eh, ondertussen hangt nog steeds die helikopter boven ons hoofd. Is er heel veel politie op de been. Dankzij een waarschuwingsschot konden agenten voorkomen dat railschoppers de mediamarkt plunderden. Ook in Amsterdam is het onrustig. Niet alleen railschoppers gaan de straat op. De harde kern van Willem II-supporters in Tilburg en MVV-supporters in Maastricht... hebben op social media laten weten dat zij de straat op gaan om hun steden te beschermen. Tegen railschoppers die slopen en plunderen. Misschien viel het je op dat je vanavond maar weinig eten kon laten bezorgen. Dat klopt. Thuisbezorgd heeft in verschillende steden de app dichtgezet... omdat ze het niet verantwoord vinden om bezorgers nu de straat op te sturen. Ook pizzaketen Domino's heeft in verschillende steden de zaken dicht. En even iets anders. Bij de afsluitdijk maken ze een doorgang speciaal voor vissen. Zodat de dieren makkelijker van de Waddenzee naar het IJsselmeer kunnen zwemmen en terug. Met de nieuwe doorgang kunnen veel meer vissen genieten van zout en zoetwater. Zoals de zalm, de zeeforel en de haring. Ruim 2000 muzikanten, tekstschrijvers en componisten hebben geld gehad uit een potje van Buma Stemra en het ministerie. In totaal is er zo'n 2,5 miljoen euro verdeeld. Het geld is vooral bedoeld om weer nieuwe muziek te maken.